Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Rutte heeft bij de Verenigde Naties S. Hij sprak van een ernstige dreiging die om een stevig antwoord vraagt. Rutte vertelde op de algemene vergadering van de VN ook over het Nederlandse besluit om F-16's naar Irak te sturen en zei dat Nederland daarnaast militaire training en adviezen geeft. Terwijl Rutte in New York zat, besloot het kabinet gisteren dat Nederland zes F-16's en twee reservetoestellen naar Irak stuurt. In totaal gaan daar 380 mensen mee. De missie zal 6 tot 12 maanden duren en beperkt zich tot Irak. In Syrië zullen de Nederlandse F-16's geen doelen bombarderen. De Tweede Kamer staat in grote meerderheid achter het besluit, maar de SP is tegen. Die partij vindt dat een militaire aanpak een politieke oplossing in de weg staat. De kinderombudsman zegt dat er nog steeds asielkinderen zijn die ten onrechte buiten het kinderpardon vallen. Ze zijn in Nederland geworteld, maar krijgen toch geen verblijfsvergunning van staatssecretaris Teven, zegt de kinderombudsman. De afgelopen avond maakte Teven bekend dat 50 tot 75 gezinnen alsnog in aanmerking komen voor het kinderpardon. Teven heeft dat besloten nadat hij hun zaken opnieuw had beoordeeld. De kinderombudsman noemt dat hoopgevend, maar wil weten welke criteria Teven heeft gebruikt en waar nu precies de grens ligt. Een brandweerwagen is in Jouren op weg naar een ongeluk in het water gereden. In een scherpe bocht verloor de chauffeur de macht over het stuur. Waarschijnlijk doordat er een helm in het stuur was gekomen. De Friese brandweerwagen belandde op zijn kant in het water. Niemand raakte gewond. Het weer, vannacht trekken de buien weg, minima rond 12 graden. Daarna een overwegend droge dag met vooral in het zuiden geregeld zon. Er staat een stevige westenwind en het wordt ongeveer 17 graden. Vrijdag af en toe zon, maar ook wat buien, vooral in de noordelijke helft van het land. In het weekend droog, geregeld zon en ongeveer 20 graden. Dit was het en Westshore.